Bedrijven zouden met elkaar afspreken wie van hen de opdracht krijgt... om zo de onderlinge concurrentie te beperken. En ook zouden ze minimumprijzen afspreken. Als dat inderdaad gebeurt, heeft de overheid te veel betaald voor opdrachten. Dakdekkers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt... kunnen een boete krijgen. Die kan oplopen tot 900.000 euro. De officier van justitie eist tegen een man uit Almelo acht jaar cel en tbs voor het doodsteken van zijn vriendin. Hij zou haar vorig jaar met 32 messteken om het leven hebben gebracht. De man uit Almelo heeft bekend. Hij was bang dat zijn vriendin vreemd ging en dat haar ex hem wat zou aandoen. De militaire vakbond AFNP wil een extern meldpunt laten kijken naar intimidatie, pesten en seksueel misbruik bij Defensie. Op dat gebied gaat het nog vaak mis, staat in een rapport van de commissie Giebels. Staatssecretaris Visser wil een meldpunt van Defensie zelf, maar de vakbond vindt dat geen goed idee. Defensie is niet in staat om snel maatregelen te nemen. Er moet nu iets gebeuren, zegt de AFNP. De grens tussen Jordanië en Syrië is na drie jaar weer open. Dat hebben de buurlanden besloten omdat ze vinden dat de rust is teruggekeerd in de grensstreek. Het Syrische leger verdreef onlangs alle jihadisten uit het gebied. De verplichte fitheidstest voor agenten in opleiding is te streng... en daardoor loopt de politie onnodig goede agenten mis. Volgens politievakbond NPB moet er veel meer maatwerk zijn. Het weer vrij zonnig, wat wolkensluiers. wordt 20 graden op de Wadden en plaatselijk 25 graden in Limburg.